De Spies van Binnenlandse Zaken gezegd dat ze de wettelijke mogelijkheden gaat bekijken. er vannacht wisselen bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond min 8 graden uit. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen komt de temperatuur net boven het vriespunt, maar landinwaarts blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5. A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de afrit Rotterdam Centrum op de parallelbaan. Daar zijn twee rijstroken dicht. A27 vanuit Almere tussen Eemnes en Hilversum 5. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid 5. De andere kant op tussen Amersfoort, Vathorst en de afrit Maarn 7 kilometer.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 Little Bird, zo noemt ze de cd, heeft daar in Amerika al hele hoge ogen gescoord. En nu is hij dan ook hier uit in Europa. Casey Chambers, Little Bird, heeft de cd bijna helemaal zelf volgeschreven. Op een aantal nummers na heeft ze ja hulp ingeroepen van andere schrijvers. Someone Like Me is een nummer wat ze wel zelf helemaal heeft geschreven en zelfs ook zelf heeft geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Heel veel nieuw werk, want een aantal platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download weer eens wat muziek van ons. En toen zei ik van, oké, okay, Just Thompson is dit. Like nails on a chalkboard when daddy played this kind of music. If you'd asked me then, I'd have said it was borderline abusive. But I'm getting population Coming Around is eh, een nummer wat eh, ook geschreven is door Just Thompson samen met Rodney Clausen. En dat zijn dan ook weer mensen die toch wel bekend zijn in de country scene. Phil O'Donnell, hij heeft de eh, cd geproduceerd. Ik zei al, de platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download is wat muziek. En toen kwam ik een cd tegen van Tara Nevins. En toen dacht ik bij mezelf van wie is toch die Tara Nevins? aan het zoeken geweest op eh, internet, maar daar kom je nog niet zo gek veel tegen van haar hoor. Ja, wel dat ze in bars en clubs gespeeld heeft daar in Amerika. En dit is haar eerste cd. Wood and Stone. En dit is daarvan de titeltrack. Eh, klassieke opleiding heeft gevolgd in, eh, in Amerika. En eh, toen zei ze tegen haar ouders van ja, eigenlijk vind ik het toch veel leuker om meer traditionele muziek te gaan spelen. De traditionele muziek van Amerika. En haar ouders zeiden van je moet doen wat je niet laten kunt. Ze werd dus helemaal gesupport door haar ouders. Vandaar dat ze nu bezig is met Roots Americana. Lauren Elena. Georgia beaches, Girl, you had one of those days Seems like they've been going around You're a long way from being where you want to be When the world isn't going your way Whatever bad luck is getting you down paint the town We can dance your cares away We can watch them all fall out on the floor And if you want to, we can close them down We can leave whenever you say I'll chase you down the hallway Watch the sun come Buck Woods is een formatie uit, eh, uit Canada. Vijf heren die daar eh, al jaren bezig zijn met het maken van muziek. Ze hebben eigenlijk nooit de intentie gehad om een, eh, een cd op te nemen. Toch hebben ze al wat awards binnengehaald. Winter Hours in 2009 onder andere. Western Canadian Music Award ook in 2009. En in 2009 ook nog eens een keer de Canadian Folk Music Award. Dus de heren zijn in Canada best wel bekend. En nou hebben ze dan eindelijk een cd uitgebracht in 2011. The Place I Left Behind, zo noemen ze de cd. Zelf helemaal volgeschreven. Een van de mooiste nummers. Now that's just what I am This feeling that you call yours I do not sunny side Place you left behind Where the work and money never goes dry Girls, they treat you mighty fine Can never get them off your mind the place I can bide my time is the place that Way out west, they don't give a damn. It's half a woman for every man. Going back to the places. they play this kind of music If you'd asked me then I'd have said it was borderline abusive But I'm getting to where I don't mind it now I'm coming around I blew out of here the next day after graduation The a higher population Never to return to this tiny town But I'm coming around was always kind Thompson, Coming Around. Eh, Just Thompson heeft het eh, zelf geschreven, heeft het ook opgenomen in Amerika en liet het allemaal produceren door Kendall Marvel. Dat was dan weer een eh, bekende. Ik heb ook nog een beetje onbekende man in de cd-speler gestopt. Althans, zijn cd. Zijn cd noemt hij gewoon Roots. Heeft hem zelf ook helemaal volgeschreven en stuurde hem op naar mij. Een van de betere nummers, naar mijn mening, Remember Their Names. Losers live live and lovers die I've seen this world break down and cry Time and time again And no matter where the winds blow The seasons they still come and go I can't stop the thoughts running through my head liefhebber bent van uh, dit soort... Uh, oh, ja. Fought and died for our country and give us the right to be free in the greatest nation in the world. God bless America. De mhm, Patriot, eh, Jack Hingerbottom. En als je liefhebber bent van uh, dit soort muziek, van dit soort stemmen, dan moet u maar eens gaan kijken op de website van Jack Hingenbottom. <clears throat> het is een hele moeilijke naam om te spellen, maar eh, als u die eenmaal gevonden heeft, dan kunt u de cd's ook eventueel via zijn site bestellen. Maar weer een beetje bekendere man. En dan heb ik het over Steve Holy, Until the Rain Stops. Nothing like a little thunder, telling us good morning. Don't you just love that tin roof when it's storming. makes me want to lay here and just do whatever. Pull up the covers and hang out under the weather. It's cat and dog and something crazy. Girl, we oughta just keep it lazy Baby, baby, I don't really care if the sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets, so why not stay in the same spot Until the rain stops I think we better do what Mother Nature tells us You know those windows, they ain't gonna fog themselves up Ain't no blue sky on that horizon But I bet you we can find us a silver lining Girl, the raindrops, they got their own little rhythm let's roll with them. I don't really care if the sun don't shine, it's a little more time for us to hide from the outside world. You and me, girl, we got all we need tangled up in sheets, so why not stay in the same spot until the rain stops? We can lay low, breathe easy, and just go. sunshine, it's a little more time for us to hide from the outside world. You and me, girl, we got all we need tangled up in sheets. So why not stay in the same spot? Oh, baby, why not stay in the same spot until the rain stops? Until the rain stops till the Ryan Wright is een beetje een eh, onrustig figuur, want hij voelt zich het beste als hij eh, aan het reizen is. Gewoon on the road, zoals ze dat zo mooi noemen, of eh, traveling by trains daar in Amerika. Hij is begonnen als, ehm, ja, hoe moet je dat noemen, metrozanger wordt hij wel eens genoemd. Iemand die dus in de metro, in de subways daar in Amerika gewoon zit te zingen en gewoon hoopt dat hij wat geld ophaalt om te kunnen eten op het einde van de dag. En dat is hem altijd goed gelukt, zelfs totdat hij ontdekt werd door een platenmaatschappij. House on Fire is zijn laatst verschenen cd. En het is een beetje Americana, een beetje pop van alles door elkaar, want deze man is niet in een hokje te stoppen. Still got you. I'm out of time, and I'm out of breath, I'm out of tune, so out of step, and I know. When there's nothing left I still got you Well, I've been blind And I've been wrong I run around all the time Leave you alone When the party's over And they're all gone I still got you To be easier. I watch you shake and I watch you spin, make my heart ache. You're my best good friend, and it don't matter the shape I'm in. I still got you. mine. out of time, and I'm out of breath, I'm out of tune, so out of step. And I know, and I don't forget, I still got you heb heel deze cd natuurlijk eh, afgeluisterd. Eigenlijk wel in, eh, in één adem hoor. De cd van Brian Wright, House on Fire Proper in All Cases. Zo noemt hij de cd tussen aanhalingstekens. En ja, zoals ik al zei, het is een man die niet echt in een hokje te stoppen is. Hij maakt gewoon de Americana muziek op zijn manier. Ik zei al, het is een rusteloze man, want hij wil graag eh, reizen. Nou... Sawyer Brown heeft daar een liedje over geschreven. The Traveling Band. Let u maar eens op de tekst. They were searching for stars when we came along It was rock and roll in a country song There were five of us thinking that we can This is the life and times of a traveling band But Hollywood had a funny face So we took our chances and got away We headed back to Nashville, Tennessee Obie, Bobby, Jim and Joe and me No, the West Coast life Didn't fit just right But you could see us on the television but it ain't easy being all that grand So we put on our blue jeans and our t-shirts And made off with our guitars in the van And took our place on the stage In a traveling band our song on the radio Along with a gambler we hit the road All across the USA We were gypsies on parade We were all about three chords and the truth We wrote our songs on the bus in the booth Some go fast like some girls do Some go slow like used to blue When the lights went down We could hear the crowd The headline our first show in Salt Lake City And we still make a stop there now and then They've got all our faces on their t-shirts You should have seen our hairdo back when we took our place on the stage in a traveling band. Fame and fortune don't mean much without someone to hold and someone to touch. Some wives left, some stayed on. So who do you love when the beat goes on? Now we're 27 years and a million miles Shifting gears and changing styles We said goodbye to old DC Now it's Hobie, Shane and Jim, the Joes and me When the race is on They all sing along Now I'd like to take this time to thank you and though it's been a long and winding road I count my blessings when I see your faces And I look down at this guitar in my hand And I take my place On the stage In a traveling band I'm in a traveling man. Prachtig hè, als ze op zo'n manier eh, hun fans bedanken voor eh, al hun eh, trouwe aanhang dat ze gedaan hebben in al die jaren. In die 27 jaar zegt hij dat hij in de band speelt. <laughs> Nou, ik vraag hem af of het 27 jaar is, want zo oud zien er deze vijf heren nog niet uit hoor. En deze man gaat pas beginnen. En wat heb ik het over? Clay Hess. Alhoewel, hij klinkt een beetje oud hoor. Met alle respect. Het is gewoon een manier van opnemen natuurlijk. Day one little dance and I kissed her. The next thing I knew, she was giving me her number. Now there's some frilly things hanging from the shower at my place. We're sharing a bed and a toothpaste. Her daddy's on the phone saying, What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you caught her. What you gonna do? Now you got her. Don't you really think that you ought to buy a little ring and put it on her finger? If you're gonna keep Tom, I have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? I love it, I need it. I never ever wanna be with anyone else. Though there's only one question you gonna do now you got her? Don't you really think that you oughta buy a little ring and put it on her finger? If you're gonna keep her, gonna have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you caught her. What you gonna do now you got her? Don't you really think that you oughta? buy a little ring and put it on a finger. If you're gonna keep her, gonna have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you called her. Now You called Her. What You Gonna Do, The Oak Ridge Boys, maar die had u beslist al wel herkend, hè? Het is mij een beetje opgevallen dat ze in Amerika bezig zijn met een inhaalslag wat betreft eh, de bluegrass music. Althans, daar lijkt het een beetje op. Er komt heel veel bluegrass music uit, eh, onder andere Del McCoury. Hij heeft allemaal bekende nummers opgenomen van Bill Monroe. Memories, zo heet de cd helemaal. En dan staat er onder eh, de uh, Songs of Bill Monroe. Help Somebody, 38 Special. Ja, het is eigenlijk een wapen, hè, de 38 Special. Maar Kip Rains is de liedzanger van die formatie. Stukje live. was scholar, blue color of man. He came from a school where you didn't need nothing if you couldn't make it with you, won't you. He was bad. afgesteld, dat uh, drumstel hoor, voor een eh, live optreden. Lekker diep en je hoort niet dat, eh, dat je wel eens hoort bij optredens. Als ze dan op zo'n zo'n drumstel slaan, dan hoor je flats, flats. Meer hoor je dan niet. Maar hier hoor je echt de bassen terugkomen. One Last Wish. Nou, ik hoop niet dat dat zijn laatste wens was voor Jen Bedorf. Dan heeft een cd uitgebracht. 15 preeks erop, allemaal door hemzelf geschreven. Dit is Real Life. In the movie I have written That plays inside my head I have scripted all the action And every word that's said But things don't happen in real life The way I fantasize Cause I know live kan het soms eh, heel vreemd lopen. Hè? Want in de jaren 70 toen speelde hij al muziek in high school, zoals dat daar in, eh, in Amerika noemen. Maar eh, ja, hij was eigenlijk gestopt met het maken van muziek. hij speelde nog wel een beetje thuis.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 Ze gaan overleggen over de mogelijkheid van het rijden van een Elfstedentocht in een van de komende dagen. De kans dat ze straks naar buiten komen met een datum lijkt klein. Twee van de rajonhoofden hebben vanmiddag al tegen de NOS gezegd dat het ijs in hun rajon niet dik genoeg is om het groene licht te geven. In drie rajons is het ijs wel dik genoeg. De gemeente Urk is teleurgesteld dat er toch een windmolenpark in de Noordoostpolder mag komen. De Raad van State heeft vandaag de bezwaren van de gemeente en omwonenden daartegen verworpen. Het college van Urk voelt zich in de steek gelaten. De gemeente maakte zich niet alleen zorgen over het beschermde dorpsgezicht, maar ook over geluidsoverlast, vogels die tegen de windmolens vliegen...